Waterbalgemoed met het NWS Journaal. In Den Haag is een jongen van 14 omgekomen door koolmonoxidevergiftiging. De hulpdiensten rukten vanmiddag uit naar het appartementencomplex... waar de jongen onwel was gevonden. Hij en een andere bewoner werden naar het ziekenhuis gebracht. Vijf politieagenten die het gas hadden ingeademd... moesten ook voor controle naar het ziekenhuis. Waardoor er koolmonoxide in het Haagse appartementencomplex was ontstaan... is nog onduidelijk. In Limburg is een touringcarchauffeur aangehouden die afgelopen nacht op de A2 bij Born met tientallen passagiers tegen het verkeer inreed. De bestuurder wordt verdacht van het veroorzaken van gevaar op de openbare weg. Aan boord van de bus waren 51 mensen, onder wie ook kinderen. De touringcar met aanhangwagen kwam door nog onbekende oorzaak op de verkeerde helft van de snelweg terecht. Een tegemoetkomende vrachtwagen kon net op tijd uitwijken. De politie heeft de snelweg kort afgesloten, zodat de touringcar kon keren. De eerste revisiewedstrijd Excelsior Eindhoven is korte tijd stilgelegd door de scheidsrechter. Het publiek zou zich schuldig hebben gemaakt aan spreekkoren en ook zou er met bier zijn gegooid. Na een paar minuten is de wedstrijd uitgespeeld. Gisteren werd de wedstrijd MVV Roda definitief afgebroken vanwege ongeregeldheden in het publiek. De Nederlandse korfballers hebben voor de achtste keer de Europese titel gewonnen. In de arena in Antwerpen werd België verslagen met 21-17. Oranje bereikte met gemak de finale. Maar de wedstrijd tegen de Belgen begon met een achterstand. Vanaf het tweede kwart liep Nederland snel uit. De Nederlandse korfballers hebben alle EK's gewonnen... sinds het eerste in 1998 werd georganiseerd. Het weer nog. De avond en nacht verlopen op een enkele bui na droog. Het koelt vannacht af naar ongeveer 10 graden. Morgenochtend is het op de meeste plaatsen droog... maar in de middag vallen er weer stevige buien. Het is net als vandaag erg zacht morgen.